Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Koningsdag is Nationale Parkhangdag geworden. En dat parkhangen loopt niet leuk af in Amsterdam. Daar ontruimt de ME op dit moment het Vondelpark. Verslaggever Vincent van Rijn ziet het gebeuren. Een grote groep jongeren had zich daar verzameld, bouwde een feestje en de politie die maakte daar een eind aan. Uiteindelijk eh, heeft de ME ingegrepen was het even chaotisch. Ging een grote groep mensen van de ene kant van het Vondelpark naar de andere kant rennen. Er werd vuurwerk afgestoken en op een gegeven moment werden er ook flessen gegooid naar de politie en ook naar journalisten. In meerdere steden is het te druk. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht roepen op om niet meer te komen en parken worden gesloten. De koning en de koningin en hun drie dochters vierden Koningsdag in Eindhoven. Daar was een programma op de high-tech campus met veel virtuele dingen. Er was een quiz, er werd wat lekkers gekookt en ze keken naar een optreden van Frisco. Kom niet meer aan een negatieve vast, ik bepaal morgen met de kansen die ik pak. Ja, hey, dit is het begin van een nieuwe dag. Gefeliciteerd majesteit. Dank jullie wel, prachtige zon. Vanavond om 8 uur is er trouwens nog een concert te zien met een enorme band. Met daarin onder meer Guus Meeuwers, Armin van Buren, Maan en Nick en Simon. En de koninklijke familie is daar ook bij. Iets meer mensen hebben een positieve testuitslag gekregen afgelopen week. Er werden ruim 55.000 besmettingen gemeld bij het RIVM, ietsje meer dan vorige week. In de ziekenhuizen liggen veel coronapatiënten, maar volgens het RIVM stabiliseren de cijfers daar wel. En een inbreker wilde maar niet van dat dak af in Wateringen bij Den Haag vanochtend. De politie had hem al lang door en riep dat hij naar beneden moest komen. Maar de man bleef twee uur op de nok van het huis zitten. Hij begon zelfs rustig op zijn telefoon te typen. Uiteindelijk heeft een arrestatieteam de man met een ladderwagen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het opnieuw flink af. Het kan plaatselijk licht vriezen. Morgen opnieuw veel zon, vooral in de ochtend. En het is nog iets warmer dan vandaag. In Limburg kan het 20 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging in de Bollestreek op de N208 Velserbroek richting Sassenheim.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 Bij spoorbeheerder ProRail, vakbond FNV, voert actie voor een nieuwe CAO afgelopen week is het aantal positieve coronatesten licht gestegen... en werden ruim 55.000 besmettingen geregistreerd. Vorige week waren dat er bijna 54.000. Er liggen 2600 mensen in het ziekenhuis, van wie 820 op de intensive care.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 On drums, Martin, Drum, Martin, drums, mums, the Pope. Lofts, oh, the Pope. On bass, Lalsiet, no. On line, Martina Naniskamp. zip no. On baseline, I'll zip no. On baseline, Martina Nev. Nev. Uh, okay. God, I should married. Here I am.